Journaal. De KNS... Tot volgende week, hè? moeilijk wordt om een zorgvuldige beslissing te nemen over de locatie voor een nieuwe nationale schaatstempel. De schaatsbond had eigenlijk pas in september een keuze willen maken tussen Almere, Heerenveen en Zoetermeer. Maar de rechter bepaalde vanmiddag dat dat binnen vijf dagen moet gebeuren. Almere had in een kort geding om een snelle beslissing gevraagd. KNSB-voorzitter Doekle Terpstra zegt dat hij de uitspraak van de rechter respecteert en dat er binnen vijf dagen een beslissing komt. Die wordt genomen op basis van de informatie die er nu ligt en die volgens de schaatsbond eigenlijk niet goed genoeg is. Een vrouw van 19 uit Soetermeer is gearresteerd voor het recruteren van moslimjongeren voor de strijd in Syrië. Ze riskeert daarmee een gevangenisstraf van vier jaar. Ze zou deel uitmaken van een groep radicale moslims die jongeren uit de regio Den Haag ronselt voor de jihad. Het onderzoek werd ingesteld nadat verschillende mensen naar de politie waren gestapt, omdat ze het vermoeden hebben dat hun kinderen al in Syrië zijn. Drie organisatoren van de seksfeestjes van Silvio Berlusconi zijn veroordeeld tot celstraffen. Twee van hen krijgen zeven jaar cel omdat ze hielpen bij het zoeken naar nieuwe meisjes voor de Boonga Boonga feesten. En de vrouw die volgens Italiaanse media de harem van Berlusconi beheerde kreeg vijf jaar cel. In Noorwegen is ophef ontstaan over de veroordeling van een Noorse vrouw in Dubai. De vrouw van 24 deed aangifte van verkrachting door een collega, maar de rechter in Dubai geloofde haar niet. De vrouw kreeg zelf 16 maanden cel voor het hebben van buitenechtelijke seks en het drinken van alcohol. De Noorse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de vrouw alle steun krijgt bij haar hoger beroep. Maar veel Noorse politici vinden die reactie veel te slap. Ze willen dat de regering het vonnis krachtig veroordeelt of zelfs sancties oplegt aan Dubai. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, maar daarna komt de zon weer tevoorschijn. Het wordt dan 20 tot 25 graden.